Jan van der Putten met het NOS-journaal. Resten van slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 zijn terechtgekomen op een vuilnisbelt. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie bevestigd na berichten erover in de Washington Post. De gecremeerde resten waren afkomstig van de aanslagen op het Pentagon en op het gekaapte vliegtuig dat neerstortte bij het plaatsje Shanksville in Pennsylvania. Het ging om kleine hoeveelheden die niet meer konden worden geïdentificeerd. Volgens Defensie kwamen de resten uit een militair mortuarium dat eerder in opspraak kwam. Het was respectloos omgegaan met resten van militairen die waren omgekomen in Irak en Afghanistan. In Europa en Latijns-Amerika zijn 25 mensen aangehouden die lid zouden zijn van de hackersorganisatie Anonymous. Onder leiding van Interpol werden invallen gedaan in onder meer Spanje, Argentinië, Chili en Colombia. Vanuit die landen werden cyberaanvallen uitgevoerd tegen onder meer het Colombiaanse ministerie van Defensie. Kort na de bekendmaking van de arrestaties vielen hackers de website van Interpol aan. Die site was daardoor ruim een half uur niet bereikbaar. De politie heeft gisteravond een eind gemaakt aan de ontvoering van een man uit Ede. Die was maandagavond door twee mannen meegenomen. Een tip leidde de politie naar een vakantiehuisje in Kesteren, ten zuiden van Ede. Er zijn twee verdachten gearresteerd. Over de achtergrond van de ontvoering is nog niets bekend gemaakt. Zeker 24 mensen zijn afgelopen jaren omgekomen door Q-koorts. Blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Tot nu toe wordt uitgegaan van 19 doden door Q-koorts. RIVM-directeur Coutinho denkt dat het aantal nog veel hoger kan liggen. Volgens hem zoeken niet alle artsen gericht naar Q-koorts. Het zijn er misschien twee of drie keer zoveel, zei Coutinho tegen Nieuwsuur. Recent onderzoek laat zien dat het waarschijnlijk gaat om 50.000 mensen. 1 tot 2 procent van hen loopt het risico op een een ernstige chronische variant van Q-koorts. Dan het weer nog vannacht kans op mist. Het is een graad of 7.